Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een gerucht in de Amerikaanse staat Mississippi... heeft een man zijn ex-vrouw en vijf anderen doodgeschoten. De dader van 52 is opgepakt. Waarom hij heeft geschoten is nog niet bekend. politie vond zes lichamen in een winkel, op straat... in een auto en twee woningen in het plaatsje Arca Batla. Daar wonen nog geen 300 mensen. Het CDA wil dat de politiek zich meer gaat bezighouden met gezinsbeleid en opvoeding. De partij pleit onder meer voor een fatsoenlijk bestaansminimum voor elk gezin... staat in een nota van het Kamerlid Palland. Elke vier jaar moet dan worden getoetst of een gezin kan rondkomen van het sociaal minimum. Ook moeten volgens het CDA de kinderbijslag en het kindgebonden budget worden verruimd. De Surinaamse president Santokki neemt verschillende maatregelen... na de onrustige anti-regeringsprotesten van gisteren in Paramaribo. De binnenstad blijft voorlopig afgesloten... en inwoners is gevraagd om binnen te blijven. Daarnaast blijven openbare markten en winkels gesloten. De president zegt er alles aan te doen om de rust te herstellen. De actievoerders drongen gisteren het parlementsgebouw binnen. Ze vernielden daar de lobby en ook op andere plekken braken rellen uit. De demonstranten vinden dat Santokki en vicepresident Brunswijk hun verkiezingsbeloftes niet nakomen en eisen hun vertrek. De Spaanse politie heeft twee houtskooltekeningen teruggevonden... van de Spaanse kunstenaar Salvador Dalí. De werken zijn ruim 100 jaar oud en hebben samen een waarde van 300.000 euro. De tekeningen werden vorig jaar gestolen. De verdachten zijn drie broers die diefstallen pleegden... in dure wijken van Barcelona. En voor het eerst in negen jaar heeft een Nederlander de halve finales bereikt... van het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam. Tennisser Tellum Griekspoor versloeg Gijs Brouwer met twee keer 6-4. Griekspoor is bezig aan een goed jaar. Vorige maand vond hij in India al het ATP-toernooi. En dan het weer. De bewolking neemt toe. Vanuit het westen gaat het regenen. Temperatuur ligt tussen de 4 en 7 graden. Ook overdag af en toe regen. Later in de middag wordt het droger en dan wordt het ongeveer 12 graden.